Levi van Eck met het NOS-journaal. Zo'n 40 ambtenaren van het ministerie van Asiel en Migratie... steunen de vrijwilligers die een lintje krijgen... voor hun werk met asielzoekers en vluchtelingen. In een advertentie in Trouw bedanken ze de vrijwilligers voor hun werk. Vorige maand weigerde asielminister Faber nog te tekenen voor de lintjes... voor vijf vrijwilligers die zich inzetten voor asielzoekers. Dat leidde tot veel commotie in Den Haag. Uiteindelijk besloten premier Schoof en minister Uitermark wel te tekenen... De ambtenaren noemen het lintje voor de vrijwilligers wel verdiend. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 21 mensen gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. Ook Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, zou vannacht het doelwit zijn geweest van Russische raketaanvallen. Volgens de burgemeester waren er meerdere explosies te horen. Of daar slachtoffers zijn gevallen is onbekend. De regering van de Democratische Republiek Congo en rebellengroep M23... hebben afgesproken om te streven naar permanente vrede. Dat staat in een verklaring van beide partijen... die is opgesteld na bemiddeling van Qatar. Wat dit concreet betekent voor de situatie in het door oorlog verscheurde land is onduidelijk. M23 vecht al jaren tegen het regeringsleger in het oosten van Congo. De afgelopen maanden wonnen ze veel terrein... Duizenden mensen kwamen om en honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht. Het was tot nu toe een goed jaar voor de pensioenfondsen. Door de gestegen rente zijn de dekkingsgraden bij de vijf grootste fondsen gestegen. Dat betekent dat ze genoeg geld hebben om pensioenen uit te keren... en om aan alle verplichtingen te voldoen. Hoewel de dekkingsgraden zijn gestegen... daalden de vermogens van de fondsen wel door de onrust op de beurzen. Het weer op steeds meer plaatsen regent het. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden.